Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland blijft een belangrijk doelwit voor Russische geheime diensten. Daarvoor waarschuwt de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Nederland is volgens de MIVD interessant omdat hier zoveel high-tech bedrijven en internationale organisaties zitten. Ook wordt er op meerdere plekken in ons land onderzoek gedaan naar mogelijke oorlogsmisdaden die Rusland in Oekraïne gepleegd zou hebben. Het RIVM kreeg vorig jaar meer meldingen binnen van bijwerkingen door implantaten en spiraaltjes. 300 keer werd er aan de bel getrokken. De meeste klachten gingen over borstimplantaten met vermoeidheid als vaakst genoemde bijwerkingen. De koperspiraaltjes gingen, bij koperspiraaltjes gingen veel klachten over hevig bloedverlies. Het RIVM denkt dat er meer gemeld is omdat er meer media-aandacht is geweest voor de bijwerkingen. Een oud hotel in het dorp Albergen in Overijssel mag van de rechter worden omgebouwd tot asielzoekerscentrum. Mensen uit de buurt hadden daar geen trek in en stapten naar de rechter, maar die heeft alle bezwaren van tafel geveegd. Er lopen nog wel andere procedures, zegt deze verslaggever van RTV Oost. Zoals een bodemprocedure over onder meer de verkeersveiligheid. Maar het COA kan in elk geval verder. En de bedoeling is dat binnen vier tot zes weken het AZC klaar is voor gebruik. Toen bekend werd dat er 150 asielzoekers in Albergen zouden komen... werd er brand gesticht bij het hotel en is het gebouw beschoten. In Harlingen in Friesland hebben ze een bubble barrier in het water geplaatst. Dat is een soort lang gordijn van luchtbelletjes... waardoor afval naar een speciale bak drijft en niet in de Waddenzee terechtkomt. Een van de bedenkers legt uit hoe het werkt. Het is eigenlijk een geperforeerde buis die over de bodem van hier, het Van Harisma-kanaal loopt. Daar persen we lucht doorheen en dan krijg je een scherm van luchtbellen in het water. En eh, we gebruiken dan eigenlijk de stroming in het Van Harisma-kanaal... om plastic en afval wat in het water drijft naar de kant te geleiden, naar het opvangsysteem. Deze bubble barrier is de vierde in de wereld. Als het goed is houdt hij bijna 90% van het afval tegen.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 op 106.9 VFM Zandvoort en de regio. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland blijft een belangrijk doelwit voor de Russische geheime diensten. Daarvoor waarschuwt de MIVD in het jaarverslag. Nederland is volgens de dienst interessant vanwege de defensieindustrie, de high-tech sector en de internationale organisaties die hier zijn gevestigd. De rechter heeft een streep gezet door de vergunningen van een nieuw gaswinningsproject in de Noordzee vlakbij Schiermonnikoog. De vergunning is ongeldig verklaard omdat het bedrijf erachter niet goed genoeg heeft uitgelegd hoe het de stikstofuitstoot wil aanpakken. De KNVB en de Hartstichting gaan voetbalclubs helpen bij het aanschaffen en onderhouden van een AED. Veel clubs hebben wel zo'n defibrillator, maar vaak is het apparaat niet direct in te zetten bij een hartstilstand. Daarom gaat de Hartstichting het trainingen geven. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en koelt het af naar een graad of 6.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 Boy, you must have run and bumped your head because you left a number on your phone. So now after all this said and done, maybe I'm the one to blame, but to think that you could be the one.